Lot met het NOS Journaal. De Britse oppositie weigert akkoord te gaan met nieuwe verkiezingen... totdat zeker is dat er op 31 oktober geen no-deal brexit komt. Daarom zullen Labour, de Liberaal-Democraten en de Schotse Nationalisten... maandag in het Lagerhuis opnieuw tegen verkiezingen op 15 oktober stemmen. Johnson verloor hierover woensdag al een stemming... maar hij wil het volgende week opnieuw in stemming brengen. Hij kan alleen verkiezingen uitschrijven met steun van een tweederde meerderheid in het Lagerhuis. Mensen die minder dan 440.000 euro spaargeld hebben... hoeven daar over drie jaar niet zomaar meer belasting over te betalen. Dat heeft staatssecretaris Snel van Financiën besloten. Nu moeten mensen met meer dan 30.000 euro 4% belasting over dat bedrag betalen. Omdat de Belastingdienst ervan uitgaat dat iemand zoveel rente krijgt. Maar in werkelijkheid levert spaargeld al jaren bijna niets meer op. En daarom wordt vanaf 2022 alleen nog maar gekeken naar de daadwerkelijke winst op een spaarbedrag bedrag. Naar verwachting is dat 0 euro. D66 wil dat het kabinet meer geld uittrekt voor de ondersteuning van Tweede Kamerleden. Fractievoorzitter Jette noemt het bittere noodzaak en wil er 15 miljoen euro bij, zei hij bij een Vandaag. Jette vraagt zich af of het parlement de regering nu nog wel kan controleren. Hij wijst erop dat een minister tientallen ondersteuners heeft en een Kamerlid hooguit één medewerker. In de werkplaats van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB in Diemen is het kankerverwekkende chroom 6 vrijgekomen. Op drie van de 30 onderzochte monsters werd de stof aangetroffen, meldt het GVB. In de werkplaats wordt gewerkt aan de renovatie van oude trams. Vorige week werd duidelijk dat er chroom 6 in de verf van die trams zat en nu blijkt dat de stof inderdaad is vrijgekomen. Volgens de vervoerder heeft niemand risico gelopen. Het weer dan nog. Vanavond wordt het geleidelijk droog met opklaringen, alleen aan zee nog wat buien. Temperatuur daalt naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Er is ook wat zon en het wordt een graad of 18.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 De RD hasta Cartagena Eres la única que me te yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te yo pago mi condena. doet dit zoals jij. Nee. zo away quickly.